Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS en twee Araben vallen uit op islamitische staat in Syrië. Onder de doelwitten zijn ook twaalf olieinstallaties van IS... waar de terreurgroep volgens de Amerikanen zo'n 2 miljoen dollar per dag mee verdient. De aanvallen worden uitgevoerd door de VS, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook in Irak gaan de aanvallen op IS door. Volgens de Amerikanen is de terreurgroep deze week al op zeker twintig verschillende plekken aangevallen. Gisteren besloot het kabinet dat ook Nederland gaat meedoen aan de luchtaanvallen op IS in Irak, maar niet in Syrië. De opvang van asielzoekers in de IJsselhallen in Zwolle is echt een noodmaatregel, zegt burgemeester Meijer. Hij benadrukt dat de vluchtelingen zo snel mogelijk moeten doorstromen naar een reguliere opvanglocatie. Gisteren werd bekend dat in de IJsselhallen 400 asielzoekers worden opgevangen, vooral uit Syrië, Eritrea en Somalië. Ze gaan slapen in stapelbedden. De burgemeester erkent dat de IJsselhallen geen prettige woonomgeving zijn, maar het is volgens hem de enige locatie in Zwolle die binnen 72 uur gereed kan worden gemaakt voor opvang. Hij hoopt dat omwonenden begrijpen dat er geen tijd was om vooraf te overleggen. In Goes is gisteravond een bijeenkomst gehouden voor betrokkenen bij de kettingbotsingen van vorige week op de A58. Er kwamen meer dan 100 mensen op af. Onder hen waren ook de ouders van de twee mensen die om het leven kwamen. Volgens burgemeester Verhulst van Goes was het een intense bijeenkomst. Het initiatief kwam van de betrokkenen zelf, die graag met elkaar wilden praten. Ook konden ze vragen stellen aan de politie, Rijkswaterstaat en verzekeraars. Vorige week dinsdag botsten op de A58 in dichte mist zeker 150 auto's op elkaar. Naast twee doden waren er tientallen gewonden. Het weer, vannacht trekken de buien weg, minimaal rond 12 graden. Daarna een overwegend droge dag, met vooral in het zuiden geregeld zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt ongeveer 17 graden.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 I called you, I called you, I called you, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my, I pay my, I pay my money to the welfare line. I seen you, I seen you, I seen you standing in it.